Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte sluit niet uit dat de eurobonds die hij nu afwijst er in 5 à 10 jaar toch komen. In de Tweede Kamer zei hij dat de economieën van de eurolanden dan wel veel meer naar elkaar toe moeten groeien om de uitgifte van Europese obligaties mogelijk te maken. Syrië heeft 17 diplomaten uit de VS, Groot-Brittannië, Turkije, Frankrijk en andere landen tot persona non grata verklaard. Sommige diplomaten hadden het land vanwege het geweld al verlaten. Na het bloedbad in Hula wezen veel westerse landen Syrische diplomaten vorige week uit. Bij het geweld kwamen 108 mensen om. President Assad zegt dat de verdeeldheid in het land wordt veroorzaakt door buitenlandse inmenging. Hij ontkent alle betrokkenheid bij de moordpartij in Hula. Minister Roosentaal vindt dat er in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. De minister heeft deze term lange tijd niet willen gebruiken, maar in de Tweede Kamer zei hij dat het tot zijn droevenis toch over een burgeroorlog moet worden gesproken. De minister maakt zich zorgen over de situatie in het land. Hij houdt vast aan het internationale vredesplan van de vroegere VN-chef Kofi Annan. Het kabinet is geen voorstander van militair ingrijpen door de internationale gemeenschap. Het eerste Wagner-concert in Israël gaat niet door. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De Universiteit van Tel Aviv, waar het eerste concert met muziek van Wagner in de geschiedenis van Israël zou worden gehouden, heeft het afgelast onder zware druk van onder andere overlevenden van de holocaust. De Duitse componist Richard Wagner ligt zeer gevoelig in Israël, omdat hij een antisemiet was en omdat nazi-kopstukken, onder wie Hitler, een groot bewonderaar waren van zijn muziek. FC Zwolle voetbalt vanaf 1 juli onder de naam PEC Zwolle. De KNVB heeft ingestemd met de naamsverandering van de Zwolse club. PEC Zwolle was tussen 1971 en 1982 ook de naam van de club. Het weer... Vanmiddag Zon en wolken en bijna overal droog, 15 tot 17 graden. Morgenochtend bewolkt en regenachtig en later droog en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er zijn vandaag aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Hoorn en op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tot zover de verkeersinformatie.